Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Blijf thuis als je niet per se de weg op hoeft. Storm Corrie gaat vanochtend tekeer boven Nederland. Vooral in Noord-Holland, Friesland, de Wadden en rond het IJsselmeer kan het spoken. Merkt ook verslaggever Vincent van Rijn, die bijna wegwijt op de afsluitdijk. Harde windstoten, veel opspattend water over de weg. En eh, op de snelweg hier naartoe, op de A7, zag ik ook de brandweer al in actie bij een omgewaaide boom. En ik sta nu zelf bij eh, het tankstation, misschien ken je dat wel, midden op de afsluitdijk. En je moet je hier echt even schrap zetten om te blijven staan. Het, eh, het is wel echt bij vlaag. Eén moment valt het wel mee. En even later komt er dan zo'n keiharde windstoot en is het te opletten dus. De AMB doet dan ook een oproep. Ga niet de weg op als het niet hoeft. Op Schiphol zijn tientallen vluchten geschrapt. En ook op het spoor kun je last hebben van Corrie. Check dus even de NS-planner voor je op pad gaat. Er gaat vandaag een stapel prikuitnodigingen de deur uit. Niet voor corona, maar het RIVM vraagt alle jongens zich te laten vaccineren tegen het HPV-virus. Dat kan baarmoederhalskanker veroorzaken. Maar ook voor jongens kunnen er gevolgen zijn. Sinds enkele jaren weten we dat ook jongens HPV-kanker kunnen krijgen... in de vorm van mond- en keelkanker, peniskanker, anuskanker... Het vaccin zorgt ervoor dat je beschermd bent tegen die HPV-infectie. Iedereen krijgt de uitnodiging voor de vaccinatie in het jaar dat ze tien worden. Spotify komt toch een beetje in actie na een rel. Een aantal artiesten willen hun muziek van het streamingplatform halen... omdat ze boos zijn over een podcast die op Spotify staat. Daarin hoor je onwaarheden over coronavaccins. Daarom krijg je nu bij podcasts over corona een verwijzing naar een site met wetenschappelijke info over het virus.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 Er staan geen files in Noord-Holland, maar je moet natuurlijk nog steeds wel rekening houden met de zware tot zeer zware windstoten. Nu de weg opgaan met een auto met aanhanger of een lege vrachtwagen is dan ook niet verstandig.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 Het RIVM stuurt vandaag de eerste uitnodigingen naar jongens... om zich te laten vaccineren tegen het HPV-virus. Tot nu toe kregen alleen meisjes de vaccinatie tegen het virus... dat onder meer baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Spotify heeft maatregelen aangekondigd na de kritiek over podcasts met desinformatie over corona. De streamingdienst gaat er nu een verwijzing bij zetten naar wetenschappelijke informatie. Het weer langs de kust wordt de wind stormachtig, soms windkracht 9. Overal zijn flinke rukwinden mogelijk. Het is overwegend bewolkt en er valt geregeld regen bij een graad of 7.